de paai, geeft aan. Klaassen, ja, daar is hij. Daar is hij. Dit was een moeizame wedstrijd, maar dat had bondscoach Louis van Gaal al voorspeld. Ik had 11 tegen 11 een goed gevoel. Gisteren in de training had ik een wat minder gevoel, omdat ik vind dat we eh, een bal, vast, bal vaster moeten worden. Komende maandag speelt het team opnieuw een kwalificatiewedstrijd, dan een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. Een peperduur medicijn tegen spierziekte SMA wordt vanaf volgende maand vergoed in het basispakket. Het gaat om zolgensmaat. Dat staat bekend als een van de duurste medicijnen ter wereld. In Nederland krijgen 10 tot 20 kinderen per jaar de spierziekte SMA. De behandeling kostte eerst 1,9 miljoen euro en werd daarom niet vergoed. Hoeveel het kost is niet duidelijk. En de politie heeft iemand aangehouden na de vondst van een dode vrouw in een auto. Ze werd gisteren gevonden op een parkeerplaats bij een hotel in Eemnes bij Hilversum. De vrouw van 34 uit Heerlen werd al vermist. De opgepakte man is ook 34, heeft geen vaste woon- verblijfplaats. En drukt in Amsterdam voor de winkel van het merk Patta. Daar dropte het merk vanmorgen in samenwerking met Nike zeldzame sneakers. Fans stonden al vanaf gisteren in de rij. Ik heb ze gelukkig wel, ja. Ik eh, ben uh, gisterochtend om 11 uur eh, ben ik hier gaan zitten. Dus wel verdiend, <laughs> wel verdiend paardje. Ja, het is een heel exclusief exemplaar. Mooie kleur. En ja, dit is ook gewoon eh, een ervaring weer. Nummer 400 is deze jongen, dat was de laatste. En daarna werd het risico, dus we hopen dat we eentje krijgen. 400 mensen waren vandaag de gelukkigen en wisten een paar te bemachtigen. Ze worden al online te koop aangeboden, wel tegen een flink prijsje van 2000 euro. Het weer vanavond op veel plekken mist en ook morgen vroeg mistig. In de middag wat meer zon en een graad of 16.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 This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go.